uur. Marnik Zampersen met het NOS-journaal. De militaire machthebbers in Niger willen een overgangsperiode van maximaal drie jaar naar een burgerregering. Dat heeft de leider van de koep van drie weken geleden gezegd in een tv-toespraak. Hij stelt ook een nationale dialoog voor, waarbij volgens hem alle inwoners worden betrokken. Die gesprekken zouden moeten leiden tot een nieuwe grondwet. Afgelopen dag was een delegatie van de West-Afrikaanse landenorganisatie ECOWAS in Niger. Die dreigt met militair ingrijpen in het land als de democratie niet wordt hersteld. Op Tenerife worden steeds meer mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden op het Spaanse eiland. Inmiddels hebben 26.000 mensen hun huis moeten verlaten. De branden woeden in een bergachtig gebied in zuidwesten van de hoofdstad Santa Cruz, vrij ver van de grote toeristencentra. Het vuur grijpt snel om zich heen door de droogte en de harde wind. Het gaat volgens de autoriteit om de grootste natuurbranden ooit op de Canarische eilanden. Ruim 260 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Ze krijgen hulp van 19 blusvliegtuigen. Door twee valpartijen hebben Nederlandse atleten op de WK Atletiek in Budapest medailles misgelopen. Eerst overkwam het Sifan Hassan in de finale van de 10.000 meter. Bij de strijd om het goud struikelde ze 30 meter voor de finish. Even later gebeurde hetzelfde bij Femke Bol, de laatste loper van de gemengde estafetteploeg op de 4x400 meter. Ook zij verspeelde daarmee de wereldtitel oud ziet Hakim Ziyech gaat spelen voor Galatasaray in Turkije. De 30-jarige Marokkaans international wordt gehuurd van Chelsea. Ziyech had daar nog een contract, maar voor komend seizoen had hij geen rugnummer gekregen. Galatasaray heeft ook de optie om Ziyech later te kopen.